Jobboot met het NOS Journaal. Arbeidsbureaus. Nu zijn er 200.000 arbeidsmigranten en de verwachting is dat er in 2015 300.000 nodig zijn. Dat blijkt uit onderzoek van de koepel van arbeidsbureaus. Het overgrote deel van de arbeidsmigranten komt nu uit Polen, maar de verwachting is dat ook veel Tsjechen, Slowaken en Letten in Nederland willen werken. Het schilderij Oude Man met Baard is een echte Rembrandt. Het is waarschijnlijk geschilderd rond 1630. Dat hebben onderzoekers vastgesteld die het schilderij met scantechnieken hebben onderzocht. Onder de bovenste verflagen van het schilderij bevindt zich een onvoltooid zelfportret van Rembrandt. Het schilderij is eigendom van een particuliere verzamelaar en wordt in mei en juni in het Rembrandthuis tentoongesteld. Bondskanselier Merkel heeft Duitse parlement gezegd dat de oplossing van de schuldencrisis jaren kan duren. Een groot pakket aan hervormingen is daarvoor nodig. Zo moet de begrotingsdiscipline in de eurozone streng worden nageleefd. Verder moet Brussel meer bevoegdheden krijgen om lidstaten te straffen die de begrotingsregels overtreden. Merkel zit hiermee op dezelfde lijn als de Frans president Sarkozy. Volgende week presenteren zij een gezamenlijk plan om de euro te redden. Het kort geding dat Johan Cruijff en tien jeugdtrainers hebben aangespannen tegen de leden van de Raad van Commissarissen dient woensdag. De club had liever gezien dat er een andere datum was gekozen omdat Ajax diezelfde avond in de Champions League tegen Real Madrid speelt. Cruijff en de jeugdtrainers willen voorkomen dat Louis van Gaal bij Ajax als directeur aan de slag gaat. De pleegmoeder en pleegboer van de vermiste Willeke Dost worden niet langer verdacht van betrokkenheid bij haar verdwijning. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs tegen de twee. Ze werden vorig jaar aangehouden, maar hebben altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben. De 15-jarige Willeke Dost uit de Drentse Koekangen verdween in 1992. Justitie gaat wel door met het onderzoek naar haar vermissing. Het weer vanuit het westen steeds meer zon, maar ook buien mogelijk met hagel. Temperatuur vandaag rond 9 graden. Morgen onstuimig, met vooral in de ochtend regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een lange file bij Gorkum op de A27 vanuit Breda. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 10 kilometer.